7 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Stichting AAP kan geen nieuwe dieren meer opvangen in Almere. De opvang zit vol met afgedankte exotische dieren. Eigenaren komen er vaak achter dat ze niet geschikt zijn als huisdier... en willen dan van ze af. Vorig jaar verdubbelde het aantal opvangaanvragen. Dat is ook het gevolg van de trend om bijvoorbeeld huiskatten te kruisen... met wilde katten, die vaak ongeschikt zijn als huisdier. Stichting AAP vindt dat de lijst met verboden dieren niet werkt... en pleit voor een lijst met huisdieren die wel zijn toegestaan. De presidentsverkiezingen in Guatemala zijn gewonnen door de conservatieve kandidaat Alejandro Giamatay. Zijn linkse tegenstander heeft haar verlies toegegeven. De opkomst was met 40 bijzonder laag. De bevolking is woedend over een akkoord dat vertrekkend president Morales sloot met VS over de opvang van migranten. Guatemala is zelf straatarm en heeft helemaal geen ruimte voor migranten, zeggen veel inwoners. Quamatai beloofde in zijn campagne een muur te bouwen tussen Guatemala en Mexico om immigratie tegen te gaan. Bij het muziekfestival Siget in Hongarije zijn twee Nederlanders van begin 20 opgepakt voor drugsverkoop. Vanuit hun tent verkochten ze ecstasypillen en marihuana aan de festivalgangers. Hongaarse media spreken van de grootste drugsvangst ooit op het festival. Volgens de Hongaarse aanklager riskeren de twee Nederlanders een levenslange celstraf. Inwoners van het Verenigd Koninkrijk zijn aan het hamsteren geslagen vanwege de naderende brexit. Volgens The Guardian hebben ze voor meer dan 4 miljard euro aan voorraden aangelegd samen. Veel Britten zijn bang dat de aanvoer van goederen en voedsel uit het buitenland zal stagneren als hun land op 31 oktober zonder deal de EU verlaat. Het weer. Vanuit het noorden trekken er buien over het land. In het binnenland is er kans op onweer. En het wordt zo'n 21 graden vanmiddag. Ook de rest van de week blijft het vrij wisselvallig... en wordt het niet warmer dan een graad of 19.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 I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your on the gas. I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. internet. www.zfmzandvoort.nl your love How deep is your love? How deep is your love?